Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De speciaal aanklager in Georgia in de zaak tegen Donald Trump... heeft zich teruggetrokken vanwege een relatie met zijn baas. Die relatie leidde tot grote verontwaardiging, onder meer in het kamp van Trump. Een rechter bepaalde dat de aanklager of zijn baas moest opstappen. De rechtszaak tegen Trump draait om de mogelijke inmenging door de oud-president bij de laatste verkiezingen in de VS in 2021. In de zaak tegen Trump staan Trump en 14 anderen in Georgia terecht. De oud-president wordt onder meer beschuldigd van afpersing en het schenden van zijn ambtseed. De ouders van vrouwelijke studenten uit Utrecht die op de zogenoemde Banga-lijst staan... zeggen dat hun dochters getraumatiseerd zijn. Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven... word je geframed als een walgelijk, weerloos, seksueel object... door notabene je eigen medestudenten, schrijven ze in een verklaring. De ouders doen aangifte namens hun dochters... omdat de studenten dus niet met naam en toenaam willen worden genoemd. Op de lijst van het Utrecht Studentenkoor staan de namen, adressen en telefoonnummers van de studentes. Die lijst zou duizenden keren zijn rondgestuurd. Het begin van de Boekenweek is traditioneel gevierd met het Boekenbal in Amsterdam. Het thema is dit jaar Bij ons in de familie. Belangrijke gasten waren de zes leden van de familie Chabot. Zij schreven het Boekenweekgeschenk, gezinsverpakking. De Boekenweek wordt voor de 89ste keer gehouden en duurt tot en met volgende week zondag. Op het hoogste Engelse voetbalniveau voor vrouwen heeft koploper Chelsea de topper tegen Arsenal met 3-1 gewonnen. De derby van Londen begon een half uur later doordat Arsenal in witte kousen het veld opkwam. Dezelfde kleur als de sokken van het thuistenu van Chelsea. Omdat Arsenal geen andere kousen had was de club gedwongen om uitzokken van de rivaal te kopen in de fanshop. De logo's van Chelsea en de sponsor werden met zwarte tape afgeplakt.